uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister van der Steur ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer... in het debat over de aanslagen in Brussel. Hij is begonnen aan de beantwoording van de vragen die vanmorgen zijn gesteld. Daarbij werd hij meteen onderbroken door een aantal oppositiepartijen die zich afvragen of hij wel geschikt is om minister van Veiligheid en Justitie te blijven. Van der Steur noemde het niet terecht dat de Kamer zoveel vraagtekens zet bij zijn functioneren en dat van het ministerie. Hij gaf wel toe dat het altijd beter en alerter kan. CDA-leider Buma constateerde daarop dat de minister het afgelopen jaar kennelijk niet alert en proactief is geweest. De afwijzing van het Oekraïne-verdrag heeft geen gevolgen voor de uitvoering ervan, heeft een woordvoerder van de Europese Commissie gezegd. Het verdrag is al getekend en unaniem aangenomen door de EU-lidstaten. Daar brengt het Nederlandse nee geen verandering in, zei de woordvoerder. Commissievoorzitter Juncker betreurt de uitslag. Hij heeft gisteravond gebeld met premier Rutte. Wat daaruit is gekomen is niet bekendgemaakt. Hij en ook de Europese president Tusk wachten nu af wat de Nederlandse regering gaat doen met de uitslag. De man die is veroordeeld voor het doodslaan van zijn verstandelijk gehandicapte stiefdochter... heeft voor het eerst toegegeven dat hij haar heeft geslagen met een stok. Maar Geert W. blijft ontkennen dat hij haar heeft vermoord. Zo zei hij tijdens de behandeling van het hoger beroep. Het is de eerste keer dat de man een verklaring geeft. Zijn stiefdochter overleed drie jaar geleden thuis in Groningen... nadat ze wekenlang stelselmatig zwaar was mishandeld... De rechtbank veroordeelde Geert W. vorig jaar tot 18 jaar cel en tbs. De moeder kreeg 8 jaar cel. De griepepidemie die Nederland sinds begin dit jaar teisterde is officieel voorbij. Er is sprake van een epidemie, epidemie als meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepverschijnselen. Nu twee weken achter elkaar het aantal mensen met deze klachten onder die grens is gebleven, is de epidemie dus officieel afgelopen. Het weer, vanmiddag wat buien, soms met hagel of onweer bij een graad of 10. Morgen af en toe zon, nog een enkele bui en dan wordt het 11 graden.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 We hebben vandaag eh, geen 4 uur Muziek Boulevard live, maar 2 uur. Want Hans, Hans is ziek, die ligt op bed, sterkte jongen en pest ermee. Dus we hebben de eerste 2 uur alleen maar matchbox. Nou ja, alleen maar. Dat is natuurlijk gewoon puur gezellig. De eerste 2 uur zijn voor ons en eh, dit is eh, de derde jaargang van matchbox nummer 18. En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. En op het internet tik je even in zfm-live. En mijn naam is Hart van der Meer. Veel plezier het eerste uur. We beginnen met Mitch Ryder en de Detroit Wheels. waren Cecil en Linda Womack en Womack met Teardrops uit 1988. En als eh, hitmakers waren ze een one-hit wonder. Maar eh, als componisten kom je ze regelmatig tegen. Onder andere bij nummers van Aretha Franklin. En we begonnen met Mitch Ryder en de Detroit Wheels en Jenny Take a Ride. We gaan naar het jaar 1967. Hier zijn de Supremes en The Happening. met solozangeres uh, Diana Ross. Diana Ross en de Supremes en The Happening. We zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En er zijn eh, op 7 eh, april 1966 vier nieuwe binnenkomers te bewonderen. De laagste op 38 en de hoogste op 16. En we beginnen met de laatste. Otis Redding en zijn uitvoering van Satisfaction nieuw op 38. niet zo'n groot succes als het nummer eh, van de Stones zelf... maar hij heeft er behoorlijk wat energie in gestopt... en behoorlijk gekruide uitvoering. Satisfaction van Otis Redding. In 1966 bracht Elvis een film uit, Elvis Presley natuurlijk... onder de titel Frankie and Johnny. En de titelsong kwam nieuw binnen op 36. Frankie and me, we were lovers... Oh Lordy, how we did love. Swore we'd be true to each other, just as true as stars above. I was her man, she caught me doing her wrong. My lucky at poker was fading when a new gal caught my eye. I gambled, I tried to change my luck with a chick named Nellie Bly. I was franking man, but I was doing her wrong. If Frankie came looking to find me. Yeah, she wasn't looking for fun. For in her sweet, loving hand, she was a totin' a 44 gun to shoot a man if he was doing her wrong. Yeah, Frankie looked into the barroom and right there in front of her eye, there was her loving Johnny making love to that. Frankie en Johnny. En dat was Elvis Presley, nieuw op 36. Uh, Crispian St. Peters heeft twee hits gehad.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 Hey, really true that your life has kicked you? It's your mind, and that's all that's tricking you. 26 Crispian St. Peters en The Pied Piper. Dan krijgen we de hoogste nieuwe en dat is per saldo natuurlijk. De klapper van de week. En die komt binnen nieuw op 16 Dusty Springfield. You don't have to say you love me. wasn't me who changed Starship 109 door de groep Mistral. Groep samengesteld, een studiogroep samengesteld door eh, Robbie van Leeuwen. En daaraan deed onder andere ook mee Rick van der Linden. Jawel, die van Exception. Het nummer komt uit 1978. En dan gaan we nu luisteren naar Doris Day. Want die werd deze week 92 jaar. Als het lukt. Als het lukt. take that sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey. Dat was uh, Doris Day. Die werd deze week 92 jaar, dus ik vond het wel logisch om daar even een nummertje van te draaien. En dat kwam uit 1944, opgenomen op 20 november 1944... met het orkest van Les Brown. Jawel. En dat was het oudste nummer trouwens van het hele programma. Het, eh, het meest recente nummer komt uit 1993. Dus er zit bijna 50 jaar tussen. Dat nummer wordt in het tweede uur gespeeld. Tijd voor de tip van Willem. En dat is er ook weer niet zomaar eentje. Dat is een nummer van de Ivy League. Een eh, Engelse close harmony group... Eh, bekend om hun vocalen en ook om hun eh, composities. Carter, Lewis en Ford. Ze hadden diverse hits. Ze begonnen met uh, Funny How Love Can Be. En dit is de tip van Willem. That's why I'm crying. was de tip van Willem, That's Why I'm Crying... van de Ivy League uit 1965. In de jaren 60 hadden we ook een, eh, een filmserie... The Pink Panther van Blake Edwards. Met in de hoofdrol Peter Sellers... als de Franse detective-inspecteur Jacques Clouseau. Allee. de muziek werd eh, gecomponeerd door Henry Mancini... en het was ook redelijk succesvol. Hier is hij met zijn orkest en het theme van Pink Panther... Puccini en zijn orkest en het thema uit de film Pink Panther. We gaan even lekker eh, lui liggen op het strand met een drankje, parasolletje erboven en dan heerlijk luisteren naar Aphrodite's Child. Hmm. Mister Pap, Minister, Mr. Papatanasiou Vangelis. En gezongen natuurlijk door Demis Roussos, Everdite Child en Marie Jolie. Eh, voor onze zieke collega, de heer H. Wassenaar uit Hoofddorp... draaien wij een plaatje, want eh, we willen hem graag natuurlijk zo gauw mogelijk weer achter de micro hebben.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 Bimbo, bimbo, where you gonna go, we bimbo, bimbo, what you gonna do, we bimbo, bimbo, does your mommy know that you're going down the road to see a little girlie, oh? eyes that light up like a star. And the way to light them up is to buy him candy bars.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 Bimbo, bimbo. Speciaal voor Hans, bimbo van Jim Reeves... en dat hij maar gauw mag opknappen, onze Hans. Ehm, we gaan even naar een groep luisteren die niet heeft bestaan eigenlijk. Want ze zongen niet op hun platen. In 1989 hadden ze een nummer 1 hit, All Over The World. Alleen zij waren het niet die zongen. Millie Vanilli maar, het blijft een leuke plaat. Girl, I'm Gonna Miss You. Het valt niet mee om een opvolger te vinden voor A Wider Share of Pale. En toch zijn de heren van Procol Harum daar redelijk in geslaagd. Alhoewel, het werd natuurlijk geen wereldhit zoals A Wider Share of Pale... maar het was wel geworden top 100 hit uit 1967. We gaan naar 78, naar het jaar eh, waarin de film Grease uitkwam. En die had een aardig, aardig eh, aantal hits aan boord.